Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Estland heeft de NAVO-leden bij elkaar geroepen voor spoedoverleg. Dat gebeurde nadat drie Russische gevechtsvliegtuigen het luchtruim van Estland waren binnengedrongen. De drie MiG-31-straaljagers vlogen er zo'n 12 minuten rond en vertrokken weer. De NAVO noemt de schending van het Estse luchtruim wederom een voorbeeld van roekeloos Russisch gedrag. Ruim een week geleden schonden zo'n 20 Russische drones het luchtruim van Polen. En ook daarop volgde een spoedberaad van de NAVO. De Palestijnse president Abbas mag volgende week de algemene vergadering van de Verenigde Naties toespreken in New York. Het zal een videoboodschap zijn omdat de VS vorige week het visum van Abbas introk, waardoor hij niet naar het VN-hoofdkantoor kan reizen. De 80ste algemene vergadering van de VN begint dinsdag. De Palestijnse autoriteit heeft bij de VN de status van waarnemer. 43 jaar na een dodelijke aanslag op een Joods restaurant in Parijs is er een verdachte opgepakt. Het is een Palestijn die nu 70 jaar is. Hij werd opgepakt op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Bij de terreuraanslag in 1982 werden zes mensen gedood en raakten zo'n 20 mensen gewond. De Franse politie had zes mensen verantwoordelijk. De 70-jarige man is de eerste die is opgepakt en hij is ook de hoofdverdachte. Langs de kust van Noord-Holland zijn brokstukken aangespoeld van het nieuwe drijvende zonnepark. Op dat park, dat zo'n 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee ligt, woedde deze maand twee keer brand. Het zonnepark is ongeveer zo groot als een voetbalveld en ligt verankerd tussen windmolens. Na de twee branden is het zonnepark niet meer in werking. Het wordt volgens de eigenaar binnenkort aan land gerepareerd. Wanneer dat gaat gebeuren is niet duidelijk.